Of er inderdaad is geschoten kan de politie niet bevestigen. Ook is nog niet bekend over de identiteit van de slachtoffers. De Amerikaanse minister van Defensie Mattis vertrekt al op 1 januari. Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij eind februari zou vertrekken... zodat president Trump genoeg tijd had om een geschikte opvolger te vinden. Maar die heeft hij al gevonden. Onder minister Patrick Shanahan gaat vanaf 1 januari het Pentagon leiden. Mattis nam ontslag omdat hij niet op één lijn zit met de president. Het besluit van Trump om de Amerikaanse militairen uit Syrië terug te halen... was waarschijnlijk de doorslaggevende reden voor Mattis om te vertrekken. Bij een ongeluk op de A10 bij Oostzaan zijn twee mensen omgekomen. Bij het ongeval waren een auto en een motorrijder betrokken. Ook bij een aanrijding op de N210 in Lekkerkerk bij Rotterdam viel een dode. Het gaat om een man van 29 uit Lekkerkerk. Bij dat ongeluk waren een busje en twee andere auto's betrokken. Vijf mensen raakten gewond. Een van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een team van waarnemers van de Verenigde Naties is aangekomen in de havenstad Hodeida in Jemen. Onder leiding van de Nederlandse generaal buitendienst Patrick Kammaert... gaan ze controleren of de strijdende partijen zich aan de wapenstilstand houden. Ook gaan ze helpen met het overdragen van de macht van de opstandelingen... naar plaatselijke bestuurders in de stad. Verder moet het staakt het vuren ervoor zorgen... dat de uitgehongerde bevolking weer toegang krijgt tot hulpgoederen. Het weer vannacht trekt de regen weg. De temperatuur daalt naar 5 tot 2 graden. Morgen droog en soms wat zon. Het wordt dan 5 tot 9 graden. Tijdens kerst rustig en droog met wat zon en een graad of zes wordt het dan. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Peaceful Radio. luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1312. Hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit Nieuwheids muziekprogramma. Natuurlijk een aangepast programma, een bijzonder programma. Want we gaan uh, eh, al heel veel nieuwe muziek eh, draaien. Ook nieuwe artiesten. En natuurlijk... Eh, hebben we het allemaal afgewisseld met kerstmuziek, ook nieuwe kerstmuziek. Goed, dat kan je dus allemaal verwachten de komende twee uur hier op CFM. En eh, wil je weten wie het allemaal zijn, dan kan dat via de website van Peaceful Radio. En dat is peacefulradio.eu. En dan moet ik even graaien om de muziek in te starten. much for listening to Peaceful Radio. Wishing you a wonderful holiday season. This is Eric Kalis, and you're listening to the sounds of Peaceful Radio.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 Please visit my website at www.vicenteavella.com. wenst jullie allemaal fijne dagen. En